Niet alleen in Limburg, maar ook in de provincie Utrecht... hebben ze de laatste dagen last van mensen die verkiezingsposters kapot maken en bekladden. Dat is gebeurd in onder andere de gemeentes Renen en de Ronde Venen, meldt de regionale omroep. De gemeenteraadsverkiezingen zijn over 2,5 week. En de nummer laatst van de eredivisie, Heracles Almelo... wil het seizoen afmaken met een nieuwe hoofdtrainer, Vincent Helman. Die moeten ervoor zorgen dat ze niet degraderen. Hij is nog wel bezig met zijn trainersdiploma... maar Heracles hoopt dat de KNVB een oogje dichtknijpt. De huidige trainer Ernst Faber doet een stap terug. Het Veronica Weer van Weer Online. Soms nog regen, vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited... en krijg twee gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van 600 euro. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Zelf de trap renoveren? Familie Blom can do it, kan can do it, iedereen can do it. Met Can Do. Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch? Je lijmt zelf de tredes erop. Zo gepiept. Je hoort het. Zelf de trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Can Do Trap Renovatie op maat. Nu 25% korting bij Gamma of op gamma.nl. Vandaag op zoek naar hardloopschoenen? Ja, deze zitten goed. Morgen de eerste stappen van die marathon. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu als zin in morgen. ASM Bank. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Hm, van niet? <laughs> wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Nieuw op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app... en krijg de eerste zes maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Dit is Radio Veronica. Join the club. into the dawn. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Krok. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel... en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick altijd bij de hand.